5 uur. Lot met het NOS Journaal. De hoofdstad maken haast om zo snel mogelijk mensen te bevrijden uit het puin. Door een zware aardbeving op ruim 100 kilometer afstand van de hoofdstad zijn tientallen gebouwen ingestort. Bijna 140 mensen zijn tot nu toe omgekomen. De verwachting is dat dat aantal nog verder oploopt. De aardbeving had een kracht van 7,1. Het is de tweede aardbeving in korte tijd. Twee weken geleden kwamen bijna 100 mensen om het leven bij een aardbeving met een kracht van ruim 8. De Britse politie heeft een derde persoon gearresteerd in verband met de bom die deels ontplofte in het metrostation Parsons Green vorige week. Bij die aanslag raakten 30 mensen gewond. Zaterdag werden al twee andere mannen opgepakt. In het Noorse staatsfonds voor de opbrengsten van olie en gas zit een recordbedrag van 1000 miljard, oftewel een biljoen dollar. Ruim 20 jaar geleden begon de regering in Noorwegen met het fonds. investeringen zijn in die periode in waarde geëxplodeerd. Het fonds is onder meer opgericht om de Noren van een pensioen te voorzien. HEMA stopt met de geslachtsaanduiding op het etiket van kinderkleding. Vanaf eind dit jaar verdwijnt de aanduiding jongen of meisje van de verpakkingen en de labels. Dat schrijft de Volkskrant. Het is de eerste Nederlandse winkelketen die de verpakking genderneutraal maakt. Volgens de inkoopdirecteur kreeg de HEMA steeds vaker klachten. De meisjeskleding zou wel wat stoerder mogen. Eerder dit jaar werden de afdelingen voor meisjes- en jongenskleding in een aantal winkels al samengevoegd tot één kinderkledingafdeling. Het weer dan nog, hier en daar valt een bui. In het zuiden is het lokaal mistig. In de ochtend trekt de mist weg en in de loop van de middag trekken ook de meeste regenbuien het land uit. Dan is er wat ruimte voor de zon. Het wordt 16 à 17 graden. De rest van de week is het ook rustig en vrijwel droog.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 Me and number much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy? I leave it up to you. And if you got something to say, every time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true.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 van ZFM. your cream on my lips I like the sound of your sweet gentle kiss Where that your fingers run through my hair How your scent lingers even when you're not there I like the way your eyes dance when you laugh How you enjoy your two it's always raining.